uur. met het NOS Journaal. Op de Spelen de groepswedstrijd tegen Ierland gewonnen met 5-0. Eerder vandaag waren de vrouwen al met 5-0 te sterk voor Spanje. Peter Mullenberg heeft voor het tweede bokssucces van de dag gezorgd. In de eerste ronde van de klasse tot 81 kilogram versloeg hij de nummer 7 van de wereld, Roos Bahani uit Iran. Mullenberg is zelf de nummer 5 van de wereld en won op punten. Eerder op de dag won Enrico Lacroix in de klasse tot 60 kilo, ook al zijn wedstrijd in de eerste ronde. En eerder vandaag haalde Nederland de eerste medaille in Rio binnen, een gouden. Wielrenster Anne van der Breggen versloeg in de wegwedstrijd op de finish verrassend de Zweedse Emma Johansson en de Italiaanse Elisa Longo Borghini. De finale werd ontsierd door een zware valpartij van de Nederlandse Annemiek van Vleuten, die op dat moment voorlag. Ze heeft onder meer een zware hersenschudding. Marianne Vos werd negende. Het dodental na de overstromingen in Macedonië is gestegen naar 21. Zes mensen worden nog vermist en tientallen liggen in het ziekenhuis. De regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. Gisternacht was er noodweer in de hoofdstad Skopje met zwaar onweer. Vooral een paar buitenwijken zijn zwaar getroffen. Daar zijn veel huizen beschadigd. Vannacht wordt in Macedonië opnieuw veel regen verwacht. De Turkse president Erdogan heeft in Istanbul een mensenmassa toegesproken... die daar hun steun voor de democratie betuigde. Op het Yenikapi-plein waren meer dan een miljoen mensen op de been. Volgens een medewerker van Erdogan was de totale opkomst 5 miljoen. Erdogan verzekerde de menigte dat hij zich niet zal verzetten... als Turkije de doodstraf weer invoert. Direct na de mislukte staatsgreep waarbij duizenden mensen werden opgepakt, had hij dat ook al gezegd. Het weer overal droog, het koelt af naar zo'n 16 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat regen. In de middag breekt de zon door, maar er kan nog een bui vallen. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanaf dinsdag koel en wisselvallig.